Goedenavond, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. We kunnen deze zomer waarschijnlijk op vakantie naar het buitenland. Dat zegt demissionair minister De Jonge. Vanaf zaterdag komen er weer reisadviezen per land op de site wijsopreis.nl met de bekende kleurtjes geel en oranje. Geel is een land waar je wel heen mag, waar corona niet weg is en je nog aan allerlei regels moet houden. Maar geel is een land waar je wel heen mag op vakantie. En oranje, dat zijn de landen waar je alleen heen mag eh, voor een noodzakelijke reis, dus niet voor vakantie. En oranje kan ook zijn dat de coronasituatie eh, op zichzelf genomen best veilig is, maar dat ze ons daar niet willen hebben. Het is allemaal ook nog erg onzeker en boeken blijft op eigen risico. Als een land dat op geel stond toch weer op oranje springt, moet je na je vakantie in quarantaine. Er wordt gewerkt aan een Europese coronareispas... waarop staat of je gevaccineerd bent of dat je negatief bent getest op corona. Hoe dat precies werkt moet de komende weken duidelijk worden. En er komen meer versoepelingen, maakt het kabinet net bekend. Nou, als het aantal mensen dat in het ziekenhuis ligt met corona verder blijft dalen... kun je vanaf volgende week woensdag bijvoorbeeld weer naar de sportschool of het zwembad. Ook dierentuinen en pretparken mogen weer open. Een volledig overzicht van de versoepelingen check je in de NOS-app. In Rotterdam zijn twee jongens van 12 of 13 ernstig gewond geraakt bij het afsteken van vuurwerk. Samen met een derde jongen staken ze een cobra af, maar dat ging mis. Een van de jongens mist een halve vinger. Ook hebben de twee last van hun ogen. Ze zijn naar het ziekenhuis. De derde jongen stond wat verder weg. Met hem gaat het naar omstandigheden oké. En in Andijk in Noord-Holland dreigde na ruim 100 jaar de laatste kroeg te worden gesloten inwoners vonden dat zo erg dat ze die kroeg samen hebben gekocht. En er is al een uitbater gevonden. We gaan het eh, eetcafé Sels noemen, S-E-L-S. E het komt omdat eh, het een Westfries woord, staat voor eh, toe aan gezelligheid, niet alleen kunnen zijn. En dat is eigenlijk echt iets dorps. Het vernieuwde café in Andijk gaat op 1 juli open. Het weer. Komende nacht verdwijnen de meeste buien. En morgen krijgen we dan een mix van wolken en zon. In het zuiden kan nog een buitje vallen. En het wordt 15 tot 19 graden.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 Touch me here, baby, won't you kiss me there? Let's dance away forever the way you're grooving like you just don't care. Tonight we'll fly to heaven. Caress my body and my soul. I need to take care of. I'm just a little guy, not asking for a razor face lover. Don't make me scared, don't push me into your arms. Baby, won't you kiss me there? Let's dance away forever. I like the way you groove and like you just don't care. passion, you gotta bring it to me. Your power makes me feel so shy. zondag 9 eh, maart tussen 10 en 12 ZFM Jazz. Mijn naam is Marco Frank en fijn dat u luistert. We hebben het tweede uur geopend met een eh, prachtig nummer van eh, onze eigen Ellen Clark. En dat nummer dat hoorde bij De Beste Zangers seizoen 11... waarbij hij een, een nummer deed van Treintje Oosthuis van Total Touch... wat hij totaal in een eigen jazznummer heeft gemaakt... Eh, zo zie je maar dat je ook hele leuke popnummers eh, ergens jazzy kan maken. En dat was ook eigenlijk eh, de insteek voor het thema van dit tweede uur. Want ik heb wat, wat onderzoek gedaan en gezocht op internet naar hele leuke nummers... wat eigenlijk bekende popnummers zijn die in een jazzy jasje zijn gestoken. En wie dat eigenlijk heel goed doen, dat zijn de swingdealers uit, uit Amerika. En die hebben een nummer van Michael Jackson, Billie Jean, in een jazzjasje gestoken. She was more like a beauty queen on a movie scene. I said, Don't mind, but what do you mean? I am the one who will dance on the floor in a round, babe. She said, I am the one who will dance on the floor in a round. She told me her name was Billie Jean as she caused the scene. And every head turned with eyes that dreamed of being the one. Gonna dance on the floor in a round. She said, I am the one. Gonna dance on the floor in a round. what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. Her mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do before life becomes the truth. The Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that says I am the one Gonna dance on the floor in a round happened much too soon. She called me to her room. The Billie Jean. not my lover Swing Dealers met uh, Billie Jean. Het origineel natuurlijk van de grote Michael Jackson. En als je dan op zoek gaat zo naar, uh, naar jazzcovers... zijn er natuurlijk heel veel eh, te vinden. Maar je probeert ook wel een beetje de, de, de beste te vinden. Dus ik heb wel een hele goede selectie moeten maken. En zo heb ik er ook eentje gevonden. Dat is van James Farrelly. En die doet een jazzversie van In The Air Tonight. En In The Air Tonight is natuurlijk het origineel van Phil Collins. clear you grew Air Tonight. Het origineel van Phil Collins. Helemaal vertolkt oh, in een jazzversie van James Farrell. Op mijn zoektocht eh, naar, naar leuke jazzmuziek voor dit programma... ben ik nog verder gaan zoeken naar de eh, covers. En er zijn toch wel een heleboel... Eh, echt heel veel covers te vinden die in, in, in, in een jazzjasje gestoken zijn. En wie dat ook heel goed doet, is een, een kwartet New York. Het heet het eh, Manhattan Jazz Quartet. En die hebben zelfs een nummer van Cindy Lauper eh, gecoverd in een jazzversie. En dat is wel het nummer eh, Time After Time. het origineel van Cindy Loper... vertolkt door het Manhattan Jazz Quartet in een eh, jazzjasje. Nou, ik, eh, op deze 9 mei, moederdag... Eh, had ik mijn vrouw gevraagd van... wat is nou een, artiest die zeker niet mag missen op een moederdag? Nou, ze kwam gelijk met George Michael. En George Michael heeft natuurlijk wel meerdere jazznummers gemaakt. Onder andere ook uh, Dat hebben we al vaker gespeeld of heb ik al vaker gespeeld in dit programma. Echt, ik heb nog een hele mooie gevonden in een jazzjasje van George Michael. En dan eh, doet hij een nummer van Sting. En dat heet dat nummer Roxanne. En dat zou je niet verwachten dat het zo in een jazzjasje past. to the night. alone Michael. het nummer Roxanne, het origineel van Sting op deze prachtige eh, zondag 9 mei, moederdag. Ehm, ja, het is, eh, het is eh, want ik sla even dicht, even van nieuw. de volgende plaat die ik klaar heb staan is I Still Haven't Found What I'm Looking For. Dat is natuurlijk een nummer van U2. En dan verwacht je dat ook niet, dat het zo in een, in een jazzjasje kan passen. Echter, de Swing Dealers, die hebben het voor elkaar gekregen om dit prachtige nummer... Eh, van YouTube een swing mee te geven. En eh, ik zou zeggen, beoordeel het zelf. ZFM Jazz. Yes. Swing Dealers met I Haven't Found What I'm Looking For. Het origineel natuurlijk van eh, U2. En eh, om helemaal in de genre te blijven heb ik een, eh, een nummer klaarstaan. wat ik al vaker gespeeld heb. Ook van een artiest die ik al vaker gespeeld heb. Het is ook een artiest waar ik onwijs een, fan van ben. En hij heeft een onwijs leuke theatershow in Nederland. Hij komt ook uit Nederland. En dat is ook het bewijs dat jazz eh, weer helemaal leeft of altijd geleefd heeft. Want het is een jongen van eh, in de 20. Hij heeft in 2019 de Voice of Holland gewonnen. Zijn naam is eh, Dennis van Aarsen. En het nummer wat ik klaar heb staan is Modern World. Het origineel is van Anouk. Crazy way to get your kicks They shoot the silicone in your lips If your figure makes you sad They suck the fat right off your back Make up your mind about your tits, girl They can puff them up so no bra will fit, girl There's only one thing they can fix And I won't let you be misled That's the hole in your head Can't fix that Hell, hell, modern world this modern world You tell her that she's beautiful And put her on a pedestal As you Google triple X Imagination kicks in The more you think about sex, boys With someone else, the better it gets, boys. Do you have a purpose in your life Besides cheating on the wife sake, show some sense. And hell, hell. Today's adoption is a hot thing You can get a child for nearly nothing You take them home to a nanny Buy off your guilt with toys and candy But all the money that you work for, girl You can't compare it to a love, boy There's only one thing they can fix I won't let you be misled That's the hole in your head Hell, hell, modern world. I say hell. Dennis van Azen met eh, Modern World. Een nummer gecoverd van Anouk. Echt, het is... Eh, en ik heb nog even opgezocht. Hij is 27 jaar. Hij is in 2 juni eh, geboren in Dordrecht. 2 juni 1994. Het volgende... of wie ook een, een leuk... nou ja laat zo zeggen, wie ook een fantastisch Nederlandse zangeres is. Die presenteert op dit moment ook het uh, eh, Eurosong Festival in Rotterdam. Dat is Atsilia Romli. En die heeft ook op een, eh, een van haar cd's, de Piano Ballads volume 2... een nummer gemaakt van eh, Michael Jackson in een prachtige jazz swing versie. Ik zou zeggen, luistert u zelf maar Atsilia Romli met The Way You Make Me Feel. pretty baby with the cool shoes on. You give me fever like I've never ever known. You've just a product of loveliness. I like the groove of your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I'll pick you up in my car and we'll paint the town. Just kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me. The way you're making me feel, you really turn. to keep Swing When You're Winning. En een van de nummers die erop staat is Straighten Up and Fly Right. A buzzer took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off of his back. The monkey grabbed his neck and said, now listen Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use in jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. The buzzer told the monkey, why choking me? Release your hold and I will set you free. The monkey looked the buzzard right dead in the eye and said, Your story's so touching, but it sounds just like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. Ain't no good in jiving. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. A fly right. Robbie Williams met Swing When You're Winning. Straighten Up and Fly Right. Ehm, ik heb nog een eh, hele... Ik ben een grote fan ook van Treintje Oosterhuis. Want ik vind dat zij een prachtige stem heeft. En eh, na de dood van haar jeugdheld Michael Jackson in de zomer van 2009... greep Treintje Oosterhuis dat zo aan dat ze zich avondenlang opsloot... met de gitarist Leonardo Amundo om Jackson's liedjes te spelen. En dat deden ze eigenlijk helemaal niet met de doelstelling om een, eh, om een plaat te maken. Maar toch die gitarist eh, Lea, Leonardo Amodo vond het zo mooi dat hij er toch een, eh, een plaat voor heeft gemaakt. En ehm, ik vind het een, echt een prachtig arrangement. Het is alleen met, met zang en gitaar. En het is een nummer van Michael Jackson. Een beetje in de moderne jazz swingversie. versie vertolkt door Treintje Oosterhuis. En het is, eh, het is van de LP Never Can Say Goodbye. En het nummer heet Human Nature. veel van, eh, met Leano Amudo op, op eh, gitaar samen met de zang van Trentje Oosterhuis... dat het zo vol kan klinken met het enige beleid, begeleidingsinstrument eh, gitaar. Ik ben er, ja, vind het gewoon een prachtig nummer. sky. zijn al bijna weer aan het einde gekomen van het tweede uur jazz of ZFM op deze prachtige zondag 9 mei. Ook wel eh, een moederdag genoemd. Mijn naam is eh, Marco Frank. Fijn dat u luistert. Ehm, ik heb nog een paar nummers eh, klaarstaan om het uh, jazzy uit te gaan. Ik heb weer genoten om deze uitzending te mogen maken. Volgende week neemt mijn collega Auko het van me over. Ook weer van 10 tot 12 op, of op ZFM Jazz op de zondagochtend. Het volgende nummer dat klaar heb staan is Eva, Eva Suzanne. Is ook een Nederlandse eh, zangeres, Eva Scholten. En ze eh, heeft dit nummer samen met het Thomas Baggerman trio gemaakt. Het is een trio eh, van voornamelijk gitaren. Zo gezegd Eva Suzanne met het Thomas Baggerman trio. En het nummer heet Dream of You. hours of dawn. I wake up and I'm feeling blue. When I drive in my car, staring and looking at people passing by, I dream of you. I dream of you. Het is uh, bijna 12 uur, het einde van ZFM Jazz op deze prachtige zondagochtend. Nogmaals bedankt voor het luisteren en fijn dat u luistert. Ik, heb, eh, ik wil graag nog eh, één nummer te horen brengen. Dat is van Jan van Duikeren. Dat is een, eh, een jonge trompetist uit het Rotterdamse. En het nummer heet ook heel toepasselijk Happy End. Het is ook het laatste nummer van dit uur. Ik wil u hartelijk bedanken voor het luisteren. we horen u graag, we zien u graag terug volgende week ook weer op ZFM Jazz. En dan is mijn collega Auke de a hundred to one against me. The world thought the heights were too high to climb. But people from Missouri never incensed me. Oh, I wasn't a bit concerned, for from history I Christopher Columbus when he said the world was round. They all laughed when Edison recorded sound.